1 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen wordt opnieuw uitgesteld. De reden is een uitzonderlijk hoge uitstroom van mariniers vorig jaar, schrijft staatssecretaris Visser. Het waren er 182, een jaar eerder waren het er maar 42. En dit jaar zijn er al 93 mensen opgestapt. En Visser laat uitzoeken of er een verband is met de naderende verhuizing naar Zeeland. Volgens de militaire vakbond is dat wel zo de bouw van de nieuwe kazerne in Vlissingen is inmiddels al vier keer uitgesteld. Die gaat nu zeker niet voor 2024 open. De hoeveelheid cocaïne die in de Europese Unie in beslag wordt genomen... stijgt razendsnel. Uit een Europees rapport blijkt dat de onderschepte hoeveelheid... in een jaar tijd meer dan verdubbelde... tot ruim 140 ton twee jaar geleden. En volgens de onderzoekers heeft de kook ook de hoogste zuiverheid in tien jaar tijd. dat zou wijzen op een toegenomen beschikbaarheid van de drugs. Zo is het aanbieden van cocaïne op het dark web populair. Dat is een afgeschermd deel van het internet. En ook wordt er vaker verhandeld via sociale media. Cannabis wordt in de EU nog het meest gebruikt. Cocaïne staat op 2, MDMA op plek 3. De Deense premier Rasmussen heeft ontslag genomen... nadat zijn centrumrechtse partij een groot verlies heeft geleden. De linkse partijen die kunnen nu een minderheidsregering gaan vormen. de partijleider van de Sociaaldemocraten die zal gaan onderhandelen... en proberen zo'n linkse regering te vormen. De Sociaaldemocraten die wonnen dankzij een streng vluchtelingen- en immigratiebeleid. En in Purmerend is een explosief onschadelijk gemaakt. Dat was achtergelaten na een plofkraak. Rond half vijf vanochtend werd een geldautomaat van ABN Ambro opgeblazen. Twee verdachten die zijn op een scooter gevlucht. De schade is groot en 15 woningen werden ontruimd. Of de daders geld hebben buitgemaakt is niet bekend. Het weer nog, lokaal een buitje en op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. Het wordt vanmiddag 17 tot 20 graden. Morgen een stuk warmer met 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Er is een politieactie gaande op de A9 Amstelveen-Alkmaar. En daarom is de rijbaan versmalt met twee rijstroken bij Akersloot. Vier kilometer file is het gevolg. De vertraging is inmiddels meer dan een kwartier.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 Je zei ik hoor bij jou. Nou loop ik alleen dezelfde straten door, maar waar moet ik heen? Waar moet ik heen zonder jou? Dezelfde bomen, dezelfde mensen, dezelfde dromen van jou en mij. De vogels zingen is veranderd en toch is alles voorbij. Ik had hier niet meer moeten komen misschien. Toch ben ik bang om terug te gaan bovendien. Omdat ik jou dan met een ander zal zien. Een ander een ander met jou. er niet meer om moeten komen misschien. Toch ben ik bang om terug te gaan bovendien.